Freddy van met het NOS-journaal. leger zegt drie kopstukken van Al-Qaeda te hebben opgepakt. Pakistan zou daarbij hebben samengewerkt met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. De arrestaties waren in de stad Quetta, niet ver van de grens met Afghanistan. Een van de arrestanten is Younes al-Mauritani, die zich vooral bezighield met aanvallen op westerse economische doelen, zoals olie- en gasleidingen en energiecentrales. Wanneer de drie werden opgepakt, niet bekendgemaakt. gemaakt. In Purmerend zijn leerlingen van twee basisscholen naar huis gestuurd nadat ouders op het schoolplein stukjes asbest hadden gevonden. De restanten asbest bij basisschool De Ploegschaar zijn waarschijnlijk het gevolg van een verbouwing in de afgelopen weken. Doordat de kinderen pas vandaag weer naar school gingen is het asbest nu pas ontdekt. Uit voorzorg zijn ook de kinderen van een naastgelegen school in Purmerend naar huis gestuurd. Minister Opstelten wil het aantal vrijwilligers bij de politie verdubbelen. Dat heeft hij gezegd bij de opening van het academisch jaar op de politieacademie. Politievrijwilligers doen in hun vrije tijd allerlei werkzaamheden voor de politie. Zo helpen ze bij verkeerscontroles, houden ze toezicht bij evenementen en surveilleren ze in wijken. De laatste jaren neemt het aantal vrijwilligers af. Minister Opstelten wil hun werk aantrekkelijker maken door de vrijwilligers breder in te zetten bij de politie. Nu zijn er ruim 2000 politievrijwilligers. In 2015 moeten dat er ruim twee keer zoveel zijn. De claim op verpakkingen van voedingsmiddelen dat ze vrij zijn van toevoegingen klopt niet altijd. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vastgesteld dat in 13 van de 188 onderzochte producten toch toevoegingen zaten, zoals bijvoorbeeld conserveermiddelen. De producenten zijn daarop aangesproken. Het weer, afwisselend bewolkt, wat zon en buien. De middagtemperatuur ligt rond 19 graden. Vanavond komen er in het hele land buien voor en is er vooral in het westen kans op een klap onweer. Morgen herfstachtig en 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANB. E op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen de afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit ten Dolder 4. H44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oekstgeest en Voorhout 3 kilometer.